Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederland heeft het Verenigd Koninkrijk bestempeld tot zeer hoog risicogebied. Vanaf dinsdag geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit het VK... vanwege de Delta-variant van het coronavirus die daar rondgaat. Ook wel bekend als de Indiase variant. Ook Bangladesh, Pakistan, Myanmar en Nepal zijn vanaf dinsdag zeer, zeer hoog risicogebied. India staat al op de lijst, net als Zuid-Afrika en veel Latijns-Amerikaanse landen. De kloof tussen hoog- en laagopgeleide is door de coronacrisis nog groter geworden. Hoogopgeleiden vinden makkelijker een baan dan voor de crisis. Laagopgeleiden juist moeilijker, blijkt volgens Nieuwsuur uit analyses van CBS-gegevens. Onder andere jongeren met een mbo-diploma komen moeilijker aan de slag... omdat ze door de coronacrisis geen stage hebben kunnen lopen. Vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben daar last van. In Kesteren in de Betuwe is een dode gevallen bij een ongeluk met een toektoek, een soort brommertaxi. Ook zijn er drie gewonden gevallen. De toektoek schoot van een dijk af, waardoor wordt nog onderzocht. Vijf ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. Drie jaar geleden gebeurde ook al een zwaar ongeluk met een toektoek in de Betuwe. Dat was toen in Ingen. Daarbij kwam ook iemand om het leven. In de openingswedstrijd van het EK voetbal heeft Italië een ruime overwinning geboekt op Turkije. In Rome werd het 3-0. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Het eerste was een eigen goal van de Turk Demiral. Daarna scoorden Immobile en, en Insigne. De wedstrijd werd gefloten door Danny Makkely. Het Nederlands elftal speelt zondag voor het eerst. Oranje speelt dan in Amsterdam tegen Oekraïne. Het weer vanuit het noordwesten neemt bewolking toe... met op een enkele plaats een spat regen. Minima vannacht rond 15 graden. Komende dag eerst wolkenvelden, later zonnig en 19 tot 23 graden. De dag daarna volop zomerweer.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 Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in kleur van je hart, maar in kleur van je hart. Donker was de straat, op weg naar het plein het is te laat, het is voorbij. Dierenlui bloed op de achterbank van de werkelijkheid. Denk goed na welke kant je staat. get by with my friends. Sometimes you're crazy, they wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. So much to tell you about where I have been as I walk down.